Clemens Peters met het NOS Journaal. In hartje Londen is het metrostation Oxford Circus afgesloten geweest... nadat er een melding was binnengekomen over schoten. De politie hield rekening met een terroristische aanslag en rukte massaal uit. Inmiddels lijkt er sprake van loos alarm. De politie heeft de inzet teruggeschroefd. Er zijn geen verdachte personen gevonden en ook geen gewonden gevallen. De Groningse studentenvereniging Vindicat heeft besloten om het lid dat deze week werd veroordeeld te royeren. Wouter B. kreeg woensdag een werkstraf en een gevangenisstraf omdat hij in augustus tijdens de ontgroening op het hoofd van een aspirant-lid van Vindicat was gaan staan. Het slachtoffer heeft daar nog steeds last van. Vindicat paste eerder de ontgroeningsregels al aan na aanleiding van het incident. De Egyptische luchtmacht voert vergeldingsaanvallen uit in de Sinaï-woestijn... als wraak voor de bloedige aanslag vandaag op een moskee. Bij die aanslag kwamen zeker 235 mensen om het leven... en vielen zo'n 130 gewonden. Gelovigen werden beschoten vanuit vier terreinauto's en ook gingen er een aantal bommen af. De vergeldingsaanvallen concentreren zich op de bergachtige omgeving van de moskee die in de woestijn staat. Volgens de autoriteiten houden de terroristen zich daar schuil. In Parijs is vanmiddag een tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een circus. De tijger dwaalde rond in het 15e arrondissement in het zuiden van de stad, zonder iemand aan te vallen. Een medewerker van het circus heeft hem zelf op straat doodgeschoten, melden Franse media. Het dier was een van de drie tijgers van een circus dat voorstellingen geeft in Parijs. De ontsnapping leidde korte tijd tot paniek in de buurt. Het weer. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Er is kans op een mistbank. In het zuiden is het minder koud en dan kan wat regen vallen. Morgen schijnt ook af en toe de zon. Er vallen enkele buien. Lokaal kan een vlok natte sneeuw vallen. Het wordt 6 of 7 graden. Dit was het NOS.